Visser met het NOS-journaal. Minister Opstelten laat onafhankelijk onderzoek doen naar de aanbestedingsprocedure van de nieuwe politieauto's. Eerder dit jaar werd bekend dat alle politiemensen de komende jaren in Volkswagens gaan rijden. In de media zijn berichten opgedoken dat er rond de procedure dingen zijn misgegaan. Zo zou Volkswagen-importeur Pon zijn bevoordeeld, waardoor concurrenten nauwelijks kans hadden. In Griekenland lijkt een oplossing van de politieke crisis nog ver weg. Oppositieleider Samaras wijst de oproep van premier Papandreou af om een regering van nationale eenheid te vormen. Steeds vaker valt de naam van minister van Financiën Venizelos los als mogelijk leider van een nieuwe regering. Hij zou gesprekken voeren met kleinere fracties om tot de regering toe te treden. In Saudi-Arabië zijn zo'n 3 miljoen moslims samengekomen op en rond de berg Arafat voor het begin van de Hajj, de jaarlijkse bedevaart. Op de berg in de buurt van Mekka heeft de profeet Mohammed volgens de islam zijn laatste preek gehouden. De bijeenkomst op Arafat is de eerste van een reeks plechtigheden die samen de Hajj vormen. In Amsterdam zijn de musea tot twee uur open in het kader van de jaarlijkse Museumnacht. 45 culturele instellingen probeerden met speciale activiteiten vooral jongeren te verleiden tot museumbezoek. De aftrap van de nacht was in het vernieuwde Scheepvaartmuseum. Daar hield de directeur van het Nederlands Museumvereniging een pleidooi om vaker dan eens per jaar een museumnacht te organiseren. De malaise voor Feyenoord houdt aan. De Rotterdammers verloren in eigen huis met 1-0 van NEC door een vroeg doelpunt van Nick van der Velde. Feyenoord werd op de ranglijst gepasseerd door Heerenveen. De Friese wonnen het uitduel van Roda met 2-1 en staan nu zesde.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 So international. International. So international. You can't catch me, boy catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for show. Don't test me, boy. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. Austin. In Romania, she pulled me to the side and told me, "Bitch, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women are bomb, and in Greece, you guessed it, the women they sweet. Been all around the world, but I ain't gon' lie, there's nothing like Miami's heat. You got it down. they looking for visas, I ain't talking credit cards if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down if you know what I mean. Here in Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In LA, tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua.